Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op beelden die de Belgische krant Het Nieuwsblad publiceert... is de vechtpartij te zien die voorafging aan het neersteken van twee Nederlanders in Antwerpen vanmorgen vroeg. Een 20-jarige man overleed aan zijn verwondingen. Een man van 25 raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Op de video's te zien hoe een groep mensen slaags raakt voor de deur van een discotheek. Dat gevecht liep uit op een steekpartij die niet op de video te zien is. De politie heeft zeven mensen opgepakt. Waar de ruzie precies over ging is nog onduidelijk. Paus Pius XII was waarschijnlijk in 1942 al op de hoogte van de massamoord op Joden in concentratiekampen. Hij ontving toen een brief waarin staat dat Joden in ovens terechtkwamen in een vernietigingskamp in Polen. Het officiële standpunt van het Vaticaan is dat het niets wist van het bestaan van de vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt dus niet te kloppen, ook al is het onzeker of de paus de brief ook echt heeft gelezen. Die is afkomstig van een Duitse jezuïet die in het verzet zat. De brief komt uit de archieven van het Vaticaan en is met toestemming van de kerk vrijgegeven. De Amerikaanse actrice Drew Barrymore stelt de start van haar talkshow toch uit vanwege de staking in Hollywood. Eerder had ze gezegd dat ze ermee door zou gaan, maar daarop kreeg ze felle kritiek. Scriptschrijvers in Hollywood leggen al 138 dagen het werk neer... omdat ze een hoger loon en meer garanties willen. AZ heeft zich net als PSV en SC Twente verzekerd van de vierde zegen in vier eredivisiewedstrijden. Ze wonnen met 2-0 van Sparta Rotterdam. Op basis van het doelsaldo staat AZ nu tweede, blijft PSV bovenaan en is SC Twente de nummer drie. Het weer. Vanavond overwegend droog en nog vrij warm. Vannacht vanuit het zuiden buien met lokaal kans op onweer.